Mocht je nou vrijdag even geen tijd hebben om te luisteren, dan eh, doen wij het op zaterdag gewoon nog een keer. En dan alles tussen 7 en 9 in de avond. Dan dus eh, de herhaling van de hitlijst van Europa. Euro Breakdown, jaargang 20. Aflevering 49, vandaag 10 december 2010. De lijst bestaat deze week 15 stijgers, 2 zittenblijvers. Eentje daarvan hebben we dus al gehad net. Hè. Op eh, nummer 18 bleef zitten Nelson, She's Gone. Nog maar één zittenblijver te gaan. 19 dalers, ja, daarvan weet ik niet hoeveel we er al gehad hebben hoor. En vier nieuwe binnenkomers, ja, die hebben we ook alle vier al gehad. Platen die ruimte gemaakt hebben zijn La Fuenta, het Rosenberg trio Guitara na 17 weken. 16 weken Elisa Doolittle Pack Up. 15 weken Brandon Flowers Crossfire. En 14 weken John Legend and the Roots Wake Up Everybody. Maroon 5, Give a Little More. Je hoort hem even voor het nieuws van 4 uur. Snelste stijger van vandaag met 10 plaatsen. Lady Antebellum, I Run To You, de snelste dalen met 8. Langs genoteerd, 10 HV 19 weken alweer, Katy Perry. Even snel de geschiedenisboeken van 10 december 1817. Mississippi wordt de 20e staat van de Verenigde Staten. En Nederland wordt lid van de Verenigde Naties.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 tijd was het helemaal stil rondom Ekan. En toen kwam hij opeens met die single Angel. Zes weken geleden kwam hij daarmee de hitlijst binnen. in zijn zesde week gaat hij dus omhoog van 15 naar 13. En daarvoor wel de plaat die eh, zo'n beetje voor 80% bestaat uit samples van andere platen. Bob Sinclair en Champal en hun tac Vier weken lang al in de lijst van 21 gaan zij wel omhoog naar nummer 15. En over samples gesproken. Dit is toch ook wel een hele bekende sample die erin zit. Meegenomen door The Black Eyed Peas.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 Vijf weken nu in de lijst en van de eh, 14 omhoog naar nummer 12. Dat was de gong voor het shownieuws. Katy Perry gaat binnenkort als Katy Brand door het leven. De zangeres vertelde woensdag in de talkshow van eh, Ellen DeGranis dat zij eh, bezig is de achternaam van haar echtgenoot Russell Brand aan te nemen. Katie belooft in oktober in India eeuwig trouw aan de Britse komiek. Perry wordt naar eigen zeggen nu al mevrouw Brand genoemd als de pers haar aandacht wil. Als ik bij een evenement ben en ze willen me iets vragen, gillen ze mevrouw Brand. En volgens Kate eh, werkt die truc. Als ik het hoor, hebben ze meteen mijn aandacht. De 26-jarige Katie biegt op dat het huwelijk met de 9 jaar Russell veel werk is. Er is nooit een zijn moment, maar humor is belangrijk in ons huishouden. Dat is hoe we ons stressen en hoe we... <laughs> Dat is hoe we ons stressen en we zijn bol op een lolletje. Dat was uh, Katy Perry, oftewel Katy Brandt. Ben Sanders die heeft de koppositie in de single top 100 alweer moeten afstaan. De publiekslieveling uit de, eh, The Voice of Holland is met zijn vertolking eh, van If You Don't Know Me By Now na een week van de eerste plaats gestuurd door Adele. De Britse zangeres heeft de compositie overgenomen met Rolling in the Deep. Het nummer, de eerste single van het nieuwe album 21, stond eh, vorige week nog op plek 4. De tweede positie is voor de mannen van de Britse band Coldplay. En dat alles natuurlijk met de kerstsingle Christmas Light, die eh, vandaag ook binnenkwam in de Euro Breakdown. En zonders If You Don't Know Me By Now is terug te vinden op de derde plaats. Dan nog even de album top 100. Eh, blijven de bovenste drie noteringen onveranderd. Marco Borsato voert nog steeds de lijst aan met uh, Dromen durven delen. Gevolgd door Nika Simon met f 4. En Caro Elmerad met The eh, Deleted Scenes from the Cutting Dance Floor. Of Room Floor is het eigenlijk. Moet het wel goed zeggen natuurlijk. Dan hebben we ook nog wat over Duffy, want Duffy heeft een voorliefde voor nostalgie. De zangeres uit Wales staat bekend om haar jaren 50 geluid. Als mensen haar vragen hoe ze dat geluid voor elkaar krijgt, antwoordt Duffy dat ze gewoon ouderwets is. Ik word altijd vergeleken met nostalgisch geluid. Mij wordt altijd gevraagd of ik een eh, retro ben of eh, probeer te zijn. Maar ik ben altijd al ouderwets geweest, zegt de zangeres. Ik heb iets met romantiek, idealisme en de jaren 50. Hoewel Duffy pas 26 jaar is, heeft ze een eh, duidelijk beeld van de jaren 50. Dingen waren toen een stuk veiliger. Ik denk dat voor artiesten toen makkelijker was om hun kwaliteit te bewaken. Ik denk niet dat mensen foto's proberen te maken van een Mary Monroe als zij aan het winkelen was aldus Duffy over het verleden. Duffy over het heden. Deze week kwam zij binnen met Well Well Well op nummer 32 in de hitlijst van Europa. Een plaat die een tijdje terug eh, binnenkwam in de lijst van Europa. Zo'n week of zeven geleden. Dat is die uit de Nederlandse productie Daxas. Heel Europa reizen ze door Arman eh, van Helden en A-Track. Vorige week nog terug te vinden op de 13e plek. Nu naar 11. En dat met alles met de single getiteld Barbara Streisand. Barbara Streisand. plaats van Daxas Barbara Streisand. In de zevende week omhoog van 13 naar nummer 11. Ondertussen hebben de jongens van Daxas trouwens deze plaat een beetje eh, zitten remixen. En is er ook een eh, kerstversie van gekomen. Er is niet veel veranderd aan de plaat hoor. Alleen dat eh, Barbara Streisand is eruit gehaald en vervangen door Merry Christmas. Ik heb net even zitten zoeken op internet, maar ik kwam hem zo gauw niet tegen. Misschien dat ik hem volgende week nog even kan laten horen. De nummer 20 tot en met 11 worden ingevuld door Ricky L MCK Born Again in de 14e week zakkend van 16 naar 20. Nelly Just a Dream, 12 weken in de lijst van 17 zakken zijn naar 19. Nelson She's Gone, 6 weken in de lijst, één van de twee zittenblijvers, hij op nummer 18. De Wombats met Tokyo staan nu 9 weken in de lijst. Vorige week nog eh, terug te vinden op 12, deze week op nummer 17. Maroon 5, Give a Little More, staan nu 4 weken in de lijst van 26 omhoog naar nummer 16. Bob Sinclair en Jean-Paul en hun TikTok staan nu vier weken in de lijst. Vorige week op 21, deze week omhoog naar 15. En Ricky Iglesias, Nicole Searchinger en Heartbeat staan nu 10 weken in de lijst. Van 9 zakken zijn naar nummer 14. Eco met Angel staat 6 weken in de lijst en gaat omhoog van 15 naar nummer 13. En ook winst was er voor The Black Eyed Peas en The Time. Vijf weken lang alweer in de lijst van Europa van 14 omhoog naar 12. En net op nummer 11 hoor je dus de single van Daxas. In handen van Arman van Helden en A-Track. Barbers Streisand. Zeven weken in de lijst van 13 omhoog naar nummer 11. Nummer 10 slaan we deze week over. Van 6 zakken naar 10 in de 11e week is het uh, CeeLo Green en zijn single Fuck You. Nummer 9 draai wel voor je in handen van Tyre Groose. Zeven weken in de lijst van 11 omhoog naar 9 met Dynamite.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt, maar het eh, blijft wel droog in onze regio. Wind draait van noord naar west en neemt vanmiddag toe naar eh, matig overland en krachtig aan zee. De temperatuur zal niet hoger komen dan een graad of 7. Vanavond en de komende nacht is het ook nog steeds bewolkt en valt er af en toe zelfs wat regen. Wind waait dan uit het noordwesten en is eh, aan zee hard met een kracht van 7. De temperatuur die daalt niet of nauwelijks naar waarde tussen de 5 en 7 graden. Morgen zijn er dan weer wolkenvelden, maar soms is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft vrijwel overal droog in de regio. wind waait uit het eh, noordwesten en de temperatuur die stijgt in de middag naar 8 graden. Zaterdagavond, zondagnacht dan weer wisselend bewolkt, maar het blijft wel droog. Noordwestelijke wind die neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Zondag schijnt weer af en toe de zon, maar er zijn ook eh, enkele buien. Wind draait van noordwest naar noord en is overwegend matig van kracht. Temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Zondagavond, maandagnacht klaart het weer geleidelijk op en blijft het overal in de regio droog. Wind draait verder naar het noordoosten en daardoor een hoop koude lucht. de temperatuur daalt dan weer tot ver onder het vriespunt. Nou ja, ver in ieder geval onder het vriespunt. Het gaat weer 2 tot 4 graden vriezen maandagnacht. Heb ik nog één waarschuwing voor je. Mocht je op de A9 rijden, Haarlem richting Alkmaar. Kijk uit bij de werkzaamheden. Hè. Ter hoogte van hectometerpaal 6.1. Daar geldt een maximaal snelheid van 70 km per uur. En je wordt daar gecontroleerd op je snelheid. Dus eh, kijk uit als je daar rijdt. Het ritme van van Dam.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 Pink, Raise Your Glass. Deze week trouwens eh, haar negende week hitnotering van 7 omhoog naar nummer 6. En Raise Your Glass, iets wat deze week, eh, dit weekend waarschijnlijk weer eh, een hoop gaat gebeuren in het centrum van Zandvoort. Raise Your Glass, oftewel een soort uh, proostgebaar is dat. En misschien gebeurt dat ook wel op de, de ijsbaan in Zandvoort. Op het Raadhuisplein is die... althans zijn ze bezig met opbouwen. Morgen gaan ze daar ook nog rustig mee door. En ik sla net de Zandvoortse krant open en ik zie de ijsbaan Raadhuisplein zaterdag open. Maar de officiële opening die is niet zaterdag, maar die is eh, zondag pas. De officiële opening dan met eh, onder andere ook uh, Gert Kuik, de voorzitter van OVZ. Die werk in ieder geval die aanwezig is. dat alles dus op het raadhuis in Zandvoort. De trouwens de laatste blijven op nummer 8. De Far East Movements Like a G6. Acht weken in de lijst. Vorige week op 8 en ook eh, deze week dus op 8. dan gaan wij de top 10 in. En we, of de top 10, de top 5 gaan we natuurlijk in. dat doen we eigenlijk met uh, ja, misschien wel het hitkanon van de afgelopen weken. Hier is ze weer. Rihanna.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 De drie beste platen van Europa. Je hoorde net nog eh, Rihanna, The Only Girl in the World, zakkend van 3 naar 5. En Mike Posner, Cooler Demi, die ging omhoog deze week trouwens. Acht weken in de lijst van 5 omhoog naar 4. De hitlijst eh, of de Euro Breakdown wordt samengesteld door hitlijsten door heel Europa heen. Dus ook de Nederlandse top 40 telt mee. kan altijd even met je door, zo rond kwart voor vijf. Daar vier nieuwe binnenkomers. De onderste drie trouwens van Nederlandse afkomst. Nick en Simon met de eh, Vlinders op 37. 34 van Velsen, Take Me In. En 31 Jochem Meijen met Mijn Dag. Nummer 16 is de hoogste binnenkomer Adela Rolling in the Deep. Sterrenstof, de jeugd zal tegenwoordig op eh, nummer 10. Blijft zitten deze week. Vijf weken in de lijst. Firework van Katy Perry staat 6 weken in de lijst, zakt van 8 naar 9. Zakkend van 7 naar 8, Stay the Night van James Blunt. Hij staat trouwens 10 eh, weken alweer in de lijst van Europa. De Black Eyed Peas, 4 weken in de lijst met The Times. Zij gaan omhoog van 11 naar 7. Dynamite van Tyre Cruise staat 9 weken in de lijst en zakt van 4 naar 6. Van 6 naar 5 dan Like a G6, The Far East Movement featuring Cataras and Daft, zoals eh, het officieel helemaal heet. Nummer 4 is er dan voor Pink. Rachel Glass ook één plekje omhoog in de achtste week. En de top 3 net als vorige week. En volgens mij die week daarvoor ook al hetzelfde. En die week daarvoor misschien ook wel. The Only Girl in the World van Rihanna. 12 weken in de lijst blijft staan op 3. Barbara Streisand, Arman van Helden, A-Track, Present Dax Haas blijft zitten op nummer 2 in de achtste week. En Just The Way You Are van Bruno Mars staat nu 11 weken in de lijst van Europa. Waarvan 9 weken achter elkaar op de bovenste trede. Eh, plaat doet het wel erg goed. In Nederland althans, want in Europa zijn ze er wel een beetje klaar mee. Deze week zakt hij trouwens van 4 naar 7. Just the way you are. De top 3 van Europa. Het is er tijd voor geworden. En het is er ook bijna tijd voor. Althans tijd voor Firework. En zo heet de single van Kate Perry. Zeven weken in de lijst van 10 omhoog naar nummer 3. Do you ever feel like a plastic bag? ¡Gracias! place if you only knew what the future holds. weken lang staat Ina alweer in de lijst. Dat doet zij met 10 Minutes. Vorige week pakte zij nog eh, de koppositie eh, in Europa. Deze week moet ze toch weer een plekje inleveren. Eén week dus bovenaan de lijst van Europa gestaan. Daarvoor Katy Perry haar single Firework op nummer 3 dus. Zeven weken in de lijst van 10 omhoog naar 3. Dan hebben we nog eh, één plaat te gaan. De beste plaat van Europa. Is een plaat die negen weken geleden in de lijst van Europa binnenkwam vorige week al eh, op 5 stond naar 2 ging. En deze week eh, van 2 zelfs naar de bovenste plek. Robbie Williams, Carrie Barlow en Shame.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 Die eh, stond vorige week nog bovenaan en moet deze week genoegen nemen met een tweede plek. De top 3 wordt eh, volgemaakt met Kate Perry en haar Firework. Mike Posner, Cooler Than Me, Rihanna, The Only Girl in the World is de top 5. Dan gaan we langzaamaan verder naar beneden. Zien we Pink, Ratio Glass, Bruno Mars, Just The Way You Are. Far East Movements, Like A G6, Tyre Cruise met Dynamite en CeeLo Green, Fuck You op nummer 10 deze week in de lijst van Europa.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 Eerder deze week maakte de grootste producent Eurosalt al bekend dat het strooizout op rantsoen moet... De zoutfabrieken van Axo Nobel draaien al een jaar op volle kracht. Maar van de 6 miljoen ton die jaarlijks wordt geproduceerd is maar zo'n 7% strooizout. We kunnen nu nog vooruit, maar voor hoe lang is afhankelijk van het weer, zegt Axo Nobel. Bij TNT wordt volgende week opnieuw gestaakt. Postbodes en sorteerders leggen het werk woensdag neer. Deze week wordt al sinds woensdag gestaakt het protest tegen het aantal mensen dat TNT gedwongen...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 Het blijkt in Nederland nogal uit te maken in welke regio iemand naar de dokter gaat. Zo is de kans op een prostaatoperatie in de ene regio vijf keer zo groot als ergens anders. En hernia-operaties worden in Zeeland veel minder uitgevoerd dan in bijvoorbeeld Eindhoven en Arnhem. Als artsen veel meer opereren dan het landelijk gemiddelde, zitten daar volgens de onderzoekers onnodige en kostbare ingrepen bij. In Hoge Zandstappenmeer is een man aangehouden voor het platleggen van de website van het Openbaar Ministerie. Het is een man van 19 die volgens de politie als sympathisant van Wikileaks medeverantwoordelijk is voor de gerichte cyberaanval. De site van het OM was gisterochtend een paar uur moeilijk bereikbaar en lag zelfs een tijdje helemaal plat. De verdachte kon volgens de politie eenvoudig worden opgespoord... omdat hij met de software waarmee hij de website aanviel... ook het IP-adres van zijn computer meestuurde. Het aantal jeugdgroepen dat op straat problemen veroorzaakt is het afgelopen jaar afgenomen. Volgens de politie zijn er nu 1527 van zulke groepen en dat zijn er ruim 200 minder dan eind vorig jaar. Van de jeugdgroepen zijn er 89 echt crimineel. Ook dat aantal is wat lager dan vorig jaar. Volgens de politie is de afname grotendeels te danken aan een betere registratie. In RTL Nieuws zei de Raad van Korpschefs dat het aantal van ruim 1500 jeugdgroepen niet veel verder omlaag kan. CDA en VVD zijn daar verbaasd over. In de eredivisie voetbal heeft NAC thuis gewonnen van FC Utrecht. Het werd 3-1. Bij rust stond het 1-1. In de tweede helft maakte FC Utrecht verdediger Alje Schut zijn vierde eigen doelpunt van het seizoen. Het weer. Vanuit het noorden trekken buien over het land. Morgen bewolkt met af en toe zon. Langs de kust mogelijk een bui. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft